Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse Tirol zijn 370 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein... waardoor brand uitbrak in de tunnel. 50 mensen zijn licht gewond geraakt, melden de Oostenrijkse hulpdiensten. Wat hen precies is overkomen is nog niet bekend. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De tunnel blijft voorlopig dicht. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. Groningers die aardbevingsschade hebben krijgen sneller hun geld. Dat belooft de staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende de motie van wantrouwen tegen Rutte in. De coalitie bleef Rutte steunen, dus de motie werd verworpen. Opnieuw een explosie in Rotterdam, dit keer aan de Kortebach-singel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is één persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Taleb komt dat door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. wanneer ladingen worden onderschept, reageren drugscriminelen dat op elkaar af met explosieven. In Canada en aan de Amerikaanse oostkust worden mensen gewaarschuwd voor slechte luchtkwaliteit. In het oosten van Canada zijn meerdere bosbranden en de wind staat richting het zuiden. In steden als New York ziet de licht er diep oranje uit en hangt er ook een rooklucht. Sommige overheden vragen mensen ramen en deuren te sluiten. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vannacht is het rond de 10 graden. In de komende dag wordt het zonnig en wat warmer. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.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 Push it to me, baby. Stop to me, honey. Slide to me, girl. If you want my money. If you want my money. You gotta make it good as money. Make it good as money. my mind made up. Come on, you can get it, get it, get it, get it.